Maar het is geen oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de zorg en techniek. De onderzoekers hopen dat jongeren die nog een studie moeten kiezen daar meer rekening mee gaan houden. Weer zijn er grensovergangen dicht door boerenblokkades. Het gaat om grenzen tussen België en Zeeuws-Vlaanderen. Bij Zelzaten staan zo'n 10 trekkers die de boel tegenhouden. De boeren zeggen dat ze er tot twee uur vanmiddag blijven staan. En net over de grens bij Sluis staan trekkers op een rotonde op de weg richting Knokken. De kanker waar de Britse koning Charles aan leidt is volgens premier Sunak in een vroeg stadium ontdekt. Dat zegt hij tegen de BBC. Gisteren werd bekend dat Charles zijn werk voorlopig neerlegt om een behandeling te ondergaan. Veel Britten zijn geschrokken van dat nieuws, zegt correspondent Fleur Launsbach. Heel onverwacht voor veel mensen en daardoor dus ook best wel eh, shocking. Ja, hij zit er nog maar net. En ja, je ziet ook wereldwijd veel reacties binnenkomen. Dus bijvoorbeeld de eh, Amerikaanse president Biden die gisteren meteen aangaf dat hij zich eh, zorgen maakt om Charles. Dus ja, je ziet wel dat het zowel binnen het land, maar ook internationaal meteen wel veel oproept. Ja, niet alleen handjes, handjes, bloemetjes, gordijn, maar handjes, handjes, piep in je oor. Als je carnaval gaat vieren, denk dan niet alleen aan je pekske, maar ook aan je doppen. Marcel uit Simpelveld in Zuid-Limburg vindt dat het allemaal wel wat zachter kan. Vorige week zondag om half vier werd ik dus wakker nadat we weer eh, het hele weekend weg waren geweest. En uh, naar diverse gelegenheden in Simpelveld en Kerkrade. En ik dus wakker werd om half vier met een piep. En die was zo hard dat ik dacht van help, ehm, oké, dit, is, eh, dit is niet goed. Hij heeft zelf 2500 oordopjes gekocht en gaat die uitdelen aan feestvierders. Hij vooral dat kleine kinderen zuinig zijn op hun oren. Je hebt nog het weer, harde wind en veel wolken. En vooral in het midden en oosten af en toe regen of motregen. Later vandaag doet het noorden ook mee.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 Someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Say goodbye. Until then, baby, are you gonna let him hold you down and make you cry? Don't you know? Don't you know? No. Things are changing. No. Things are going away.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 De schutters zijn doodgeschoten. Scholieren kijken bij het kiezen van een studie niet naar de kans op een baan. Dat concludeert het Centraal Planbureau na nieuw onderzoek. Het CPB noemt het zorgelijk, want zo blijven er in bepaalde sectoren personeelstekorten bestaan. De kanker waar de Britse koning Charles aan leidt... is volgens premier Sunak in een vroeg stadium ontdekt. Dat heeft hij tegen de BBC gezegd. De premier is net als veel andere Britten geschokt door het nieuws. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen wat regen.